Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft op de klimaattop in Polen... de Europese regeringsleiders opgeroepen om ambitieuzer te zijn... bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hij wil de doelstelling 20 jaar naar voren halen... van 2050 naar 2030. En Nederland gaat sowieso proberen die ambitieuze doelstelling te halen, zei Rutte. Hij zei verder dat hij niet verwacht dat in Nederland weerstand komt... tegen mogelijk dure maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. In Frankrijk en België gebeurt dat al wel met protest van de gele hesjes. Het OM wil dat het briefgeheim op pakketten van PostNL wordt opgeheven. Zo kunnen verdachte pakketjes meteen worden onderzocht, zegt het OM tegen Nieuwsuur. Daar is nu nog toestemming voor nodig. En ook moet er een officier van justitie bij zijn als het pakket wordt doorzocht. Dat kost veel tijd en zo is vaak niet meer te achterhalen wie het pakketje heeft verzonden. De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een video... waarin een woordvoerder van de Nasser-moskee met de dood wordt bedreigd. De weigering van de moskee om een dodengebed uit te spreken... voor een omgekomen Syriëganger en haar dochter... zou de aanleiding zijn, meldt stadszender AT5. En de familie van de omgekomen vrouw had om het dodengebed gevraagd... maar neemt afstand van de doodsbedreiging. En vrouwen kunnen op korte termijn nog niet onder een valse naam bevallen. Het kabinet wil de wet voorlopig niet aanpassen. Volgens minister Dekker is het een tijdrovend en ingewikkeld proces... waarbij onder meer het burgerlijk wetboek moet worden aangepast. Bevallen onder een pseudoniem zou een oplossing zijn voor vrouwen... die bijvoorbeeld gevaar lopen door eerwraak. Het weer nog, vanavond nog wat buien. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar een graad of 5. Morgen overdag een enkele bui, het wordt dan een graad of 8. Woensdag herfstachtig met regen en wind en 6 tot 9 graden.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 Nu is het de beurt aan Lisa McCuke. Met het vrolijke en aanstekelijke Why Have You Left The One You Left Me For. Why have you left the one you left me for? Has she heard like me that slamming door? Did you leave for good or just get bored? Why have you left in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Daddy's Hands. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. In de loop van drie albums behandelde Whitey Morgan de gebruikelijke onderwerpen. Het overtreden van wetten, het breken van harten... en verschillende vormen van alcohol ondersteunende songs en swingende riffs. Je hoort het allemaal terug in songs als Bourbon en The Blues. I got holes in both my pockets where all the money goes. And this guitar life is lonesome. It's the only life I know. It's a fire that keeps on burning. Hard times it lit the fuse. And I'm a rider on this lonesome train called Bourbon on a ladder, the other one on a slide. Jesus and the devil, they just won't let me decide. I keep getting the same advice Hank Williams never used. Now I'm somewhere south of Birmingham with Birmingham they say, boy, you ought to change your whiskey ways. They don't know it ain't my choice to choose. It's a stubborn kind of crazy that keeps my head here in the news. And the only friends that understand 1994 verscheen het album The Crying Shame van de Mavericks, met de bijbehorende singles There Goes My Heart en Oh What a Thrill.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 Through the confusion and all disillusion, somehow life still goes on. I found a cure I know works for sure, and we just keep rolling. burst every bubble. I promise it won't change a thing. I always find that my peace of mind still flies like a bird on the wing. What's gonna happen is still gonna happen. The one thing that you can count on. Don't fix what ain't broken while Willie's still spoken. We'll just keep keep rolling. midnight schrijf graag barstongs, zegt Patricia Reynolds, die zowel met country als pop uit de voeten kan. No More Whiskey in My Soda is zo'n barsong. I was sitting in a Talking to a blue-eyed When you slid your drink across the bar whispered, Hello, man. look just like a movie star. Cowboy shirt and leather pants. I thought I was in heaven when you asked me for a dance. No more whiskey in my soda. No more staying out till three. No more picking up a stranger. Thinking I am fat. I saw her in your Chevy truck, sitting closely by your side. You were too busy holding her to see me passing by. No more whiskey in my soda. No more staying up till three. No more picking up a stranger, thinking I am. Now I'm dancing in a honky tonk with a tall strapping man who says I'll always love you as we move hand in hand. Would he break his midnight promise? whiskey in my soda. I am staying out till three. I might pick me up a stranger. Now that I am fancy free, I am listening to a country. Daddy's Hands was een grote hit voor Holly Dunn. De Noorse zanger Thor Helmieland heeft zich er ook aan gewaagd. De cover van deze week. I remember daddy's hands fold silently in prayer and reaching out to hold me when I had a nightmare. You could read quite a story in the calluses and lines. Years of work and worry had left their mark behind. I remember daddy's hands, how they held my mama tight and patted my back for something done right. There are things that I've forgotten that I love about the man, but I'll always remember the love in Daddy's hands. Daddy's hands were soft and kind when I was crying. Daddy's hands were hard steal when I've done wrong. Daddy's hands weren't always gentle, but I come to understand. There was always love in Daddy's hands. I remember daddy's hands working till they bleed, sacrificed unselfishly just to keep us all feed. If I could do things over, I live my life again and never take for granted the love in Daddy's hands. Daddy's hands were soft and kind when I was crying. Daddy's hands were hard as steel when I done wrong. Daddy's hands went always gentle, but I come to understand. There was always love in Daddy's hands. Daddy's hands were soft and kind when I was crying. Daddy's hands were hard as steel when I done wrong. Daddy's hands weren't always gentle, but I come to understand there was always love. In Daddy's hands. Het duo King Margo hebben de songs voor hun debuutalbum Barely Getting By zelf geschreven, opgenomen en geproduceerd in Nashville. Deze twee vrouwen zijn ook vervente bergbeklimmers, wandelaars, snowboarders en pleiten voor landbescherming en natuurbehoud. Pikken of de pikkers. p.m. the crowd went wild, and now we're even bigger. obstacles and we're filling in the rear. And if we're ever asked, hey, just how'd you make it here? We just smile and say, it's all about the gear. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Oneerbiedig zouden we de rubriek... <clears throat> Oneerbiedig zouden we de rubriek De Sterren van Toen het Country Kerkhof kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Creedence Clearwater Revival uit San Francisco met de broers Tom en John Fogerty. Creedence Clearwater Revival breekt eind jaren 60 door met hun versie van de rhythm and blues klassiekers Suzy Q en I Put a Spell on You en het door John Fogerty geschreven Proud Mary. CCR stopte in 1972. John Fogerty gaat solo verder. Zijn broer Tom overlijdt in 1990. Hey Tonight zit in ieders geheugen gegrift. De muziek van CCR kun je omschrijven als country rock en dat is goed te horen in songs als Cotton Fields en Have You Ever Seen the Rain. naar info at crossroadsmusic.nl verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Een aandoenlijke song waarin Mellencamp zingt over het onfortuinlijke personage Jackie Brown. De mooiste song van zijn onderschatte album Big Daddy uit 1989. Het werd geen grote hit, maar laat wel precies horen wie John Cougar Mellencamp is. Een rocker met het hart op de juiste plaats. your life, Jackie Brown. Poorly educated, forced to live on the poor side of town. This Is your daughter, Jackie Brown? This pretty little girl in a worn-out clothes that have been handed down walking on eggshells so you don't see her frown. Says your family jacking around. Dream of vacationing on mountain streams and giving the world woman to give you. But ugly truth back. Is your gray jacket round? This little piece of limestone that says another desperate man took himself out. This Is your dream jacket round? Going nowhere myself to watch people like this live. Who gives a damn about Jackie Brown? Just another lazy man who couldn't take what was his. One hell of a life, Jackie Brown. Forevermore, Jackie Brown. Het nieuwe album Pickup Cowboy met erop Tractor Pool is wat Jonathan Bird en de Pickup Cowboys drie jaar op gewacht hebben. Het is een eerbetoon aan bandlid Paul Ford. Hij overleed aan een hersentumor. knew that before. She backed up to the sled and hitched, put in a distance and a little bit more. Now, I met my baby at the to pull. I met my baby at the to pull. She dropped a hammer on my heart and soul. I met my baby at the to pull. Getipt voor de top. De tips in deze aflevering komen uit Canada. Jessica Mitchell wordt omschreven als een groot talent. En dat ze dat is blijkt wel uit Bulletproof. De Dungarees is een nieuwe groep uit Canada en zij hebben onlangs het album Don't Hold Back uitgebracht. De titelsong staat ook daarvan scherp. classic bitter fashion my soul. Oh. worth fighting for mm, someone that's worth fighting for Come Back To Me zingt John Lewitt. En dat betekent voor mij dat ik weer afscheid moet nemen. Tot volgende week. Dag. Been here before, I just can't recall when You decided that we shouldn't be friends But always forever you wait and see.